5 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Dresden zijn gisteravond opstootjes geweest bij een nieuw tentenkamp voor asielzoekers. Vlak voor de aankomst van 500 Syriërs kwam het tot een confrontatie tussen leden van de neonazistische NPD en tegendemonstranten die het voor de asielzoekers opnamen. De tegendemonstranten riepen provocerende teksten en werden toen door zo'n 200 neonazis bekogeld met flessen, stenen en rotjes. Drie mensen raakten gewond. De politie heeft de rellen uiteindelijk beëindigd. Amerika gaat zijn trainingsmissie in Oekraïne uitbreiden. Tot nu toe trainde de VS alleen Oekraïense reservisten. In het najaar krijgen beroepsmilitairen diezelfde training in het westen van Oekraïne. De Amerikaanse vicepresident Biden en de Oekraïense president Poroshenko zeggen dat de wapenstilstand in Oost-Oekraïne geregeld wordt geschonden door de Russen en pro-Russische separatisten. De Amerikaanse training richt zich vooral op tactiek en militaire geneeskunde. Turkije heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op doelen van islamitische staat in Syrië, melden verschillende Turkse media. Dit keer zouden Turkse F-16's dieper het land in zijn gevlogen. Bij de aanvallen van vorige nacht werden alleen doelen langs de grens bestookt. Bij de Turkse bombardementen zijn ook doelen van de Koerdische beweging PKK in Noord-Irak onder vuur genomen. KLM schrapt komende dag 30 vluchten vanwege het verwachte slechte weer. Ook in de rest van het land wordt rekening gehouden met slecht weer. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden aan de A59 uit. Verschillende evenementen zijn afgelast. Het Rotterdamse zomercarnaval besluit in de ochtend of het feest kan doorgaan. De ANWB waarschuwt automobilisten om komende dag niet met een caravan de weg op te gaan. Het weer vannacht zijn er perioden met regen, met soms een klap onweer. Komende ochtend afwisselend zon, wolken en buien. Het wordt eerst nog zo'n 20 graden. Geleidelijk gaat het dan dus flink regenen en fors harder waaien. Aan de kust tot een noordwesterstorm.